Met in de collectie bijvoorbeeld vulpennen, tekstverwerkers en drukpersen. Het weer vrij zonnig en droog. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En het wordt ongeveer 6 graden vandaag. Ook morgen is het droog met zonnige perioden. Maar wordt het iets kouder dan vandaag.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 Ja, vanmorgen vanuit een hele volle studio, want u houdt het niet voor mogelijk... maar haast het complete yes-team zit hier in de studio. We staan uit. Peter de Boer. Goedemorgen. Fred Kroonsberg. Goedemorgen. Hans Anbergen. En we hebben als gast zou vandaag komen, maar ze zit hier natuurlijk wel met een enorme stapel cd's die ze heeft uitgezocht. Nel Kerkman, voormalig, voormalig redacteur van Goedemorgen Zandvoort op het actualiteitenprogramma op zaterdagmorgen. Maar vandaag zou ze te gast zijn, maar goed. En dan in het tweede uur natuurlijk Hans Rijmers, die eh, natuurlijk iets komt vertellen over het eh, concert wat vanmiddag weer in de krocht om half drie zal plaatsvinden met het trio Johan Clement. Ja, luisteraars, natuurlijk het Jazz Team werkt u, eh, eh, wenst u een bijzonder fijn 2011. Met veel gezondheid, maar ook veel jazz. Ja, ik heb eh, heel veel gezegd. En ja, ik begon het programma zoals altijd met Close to You. Gezongen door Dana Washington en begeleid door de orkestleider, drummer, virtuoos op de vibrafoon. Nou, arrangeur noemt je maar Lionel Hampton. En eh, als het aan mij ligt, het komende jaar ook weer regelmatig hij in onze ZFM Eter. Maar ik wil dit eerste stuk wat ik wil beginnen is van Chad Baker. Een van de mooiste trompetisten. Tenminste, niet qua figuur, maar qua muziek. Ik heb een van zijn, eh, zijn eh, laatste concerten, wat hij onder andere Deed in Duitsland met het eh, Noord-Duitse Rundfunk Radio Orkest of van Hannover. En ik heb een schitterend stuk uitgezocht. Luistert nu naar Chad Baker in Tenderly. street feel like a treat. Me sweet 44, swinging shag in the stack with sweet Florida flow. She comes from a southern town. She lives there year around. Boy, does she know the angles. Where'd she get those big jangles? Call it light, but not too wide. Just tweaks in between. Eyes are glancing, she's romancing that dancer's queen. Down the trail called Tammy and me, just like going home to big fat mammy. You ought to see those yummy scrammy for Florida flow. angles. Call it light, but not too wide. Just twigs in between. Eyes are glancing, she's romancing that is queen. Down the trail called Tammy and me, just like going home. honderdduizenden eh, kerstplaten gemaakt met allemaal kerstliedjes. En nou is er een band, de Maryland Jazz Band of Cologne, een Duitse band, die heeft iets anders gedaan. Die heeft wel kerststukken genomen, maar uit het Amerikaanse Canadese repertoire. Stukken waarin eh, eh, gesproken wordt en gezongen wordt over de sfeer in huis. En over Sinterklaas of de kerstman die komt. Maar het gaat dus niet allemaal over de boom en over de, de betekenis van de kerst zoals een heel mooi stukje eh, wat ik daar wil laten horen. Is een stuk van Ray Charles. En dat gaat dan over de kersttijd. This time, this time of the year. Little girl little boys dream of worlds full of toys. This time of the year, when Christmas is near. Evergreen a snowy white, sleigh bells ringing through the night. This time of the year, when Christmas is near. Somewhere there are steeples People kneel and pray And a choir sings Santa Claus is on his way. Loads of joy on his sleigh. This time of the year, when Christmas is near. Christmas is near. Time of the Year, een nummer van Ray Charles, gespeeld door de Maryland Jazz Band of Cologne. Een groep die een cd heeft gemaakt met kerststukjes, maar dan eh, allemaal eh, met als eh, ondertoon de sfeer in huis en eh, de spanning die de kinderen hebben als de kerstman komt. Dus eigenlijk wel een heel ander repertoire dan gebruikelijk. Omdat het nou eh, eh, van de week kerstboomverbranding is, kunnen we nog het laatste beetje kerstmuziek draaien. En een heel vrolijk nummer is uit de New Orleans stijl is het nummer Louisiana Christmas Day. man I wasn't born to roam But it seems like every Christmas Finds me farther from my home I love singing my songs But it gets me down To hang my stocking in some hotel When the fat man comes to town But it's alright It's alright It's gonna be gonna be okay. Cause this year I'll be home up in the body gonna be okay. be okay. Cause this year I'll be home. Come and Louisiana Christmas Day. Oh mama, oh, mama. I'm, gonna find a way. find a way. Your little boy's coming on home. Come and Louisiana Christmas Day. CFM Jazz, vandaag met in de hoofdrol Peter den Boer en ik ben Fred Kroonsberg. Foggy Day in London Town. Billy Hart op de drums en de Deense bassist eh, Jesper Lundgaard met een hele mooie bas solo. Ehm, vandaag, zoals u al hoorde, eh, komt er voor alles voorbij. Smooth, heavy, ballad, slow, mainstream vocals, big band, Dixieland swing, ragtime, Spaans-Deens calypso, rag, stomp, shake, bossa nova, noem het maar op. Over bossa nova gesproken. Ehm, de One Note Samba eh, kennen wij allemaal in de uitvoering van... Ehm, eh, ja, hoe heet zij ook alweer? Iedereen. <laughs> ja, gespeeld <laughs> is Jobim inderdaad. Maar ik heb hem nu in een eh, uitvoering van door een, mevrouw Elian Elias. En die is van Komaf. Uit de landen waar de sambas natuurlijk vandaan komen. Dus we gaan luisteren naar de One Note Samba. Eis aqui esse sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só essa outra consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala, fala e não diz nada. Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Liliane Elias Samba de Nota So. Een dame die in 1960 geboren is, op haar zeventiende beroepswet met grote jongens zoals Randy Brecker, Herbie Hancock, Bob Broekmeyer eh, eh, heeft geleerd hoe het vak in elkaar zit. En zelf eh, speelt, arrangeert, zingt en schrijft. We gaan naar, iets anders. Een een Spaanse groep die opgetreden heeft op het eh, jazzfestival van Gran Canaria. Overal hebben ze er één, maar dat is een heel leuk festival. Het leuke daar is dat eh, eh, het festival verspreidt zich dan over de Canarische eilanden. Onder het mom wij komen naar u toe. En die hele, dat hele circus, dat, dat hopt dan van eiland naar eiland en overal hielden ze dan hun concerten. Ben je meegehopt, uh, nee, Peter? ik ben, <laughs> niet mee, ben wel, eh, ik heb wel gehoord, maar ik ben niet meegehopt. Ehm, iets bijzonders in de jazz wat je niet zo vaak hoort is een wals. En hier horen wij José Carlos Machado in Tres por Jaco. Wals voor Jaco. Dit was de big band van Hell Camp. Een Amerikaan die bezig was eh, eh, in de jaren 40 om heel groot te worden. In de jaren 30 om heel groot te worden. Maar op 40-jarige leeftijd overleed hij ook in 1940 door een ongeval. En twee maanden later was zijn big band eh, was niet meer. En er is nooit meer iets van, ook niks meer geworden. Hoewel de leden van het orkest nog geprobeerd hebben om het door te starten. Ja, ik eh, hoor toch een beetje de sound van Glenn Miller hoorde Ja, het is, natuurlijk die, in die tijd was het eh, heel revolutionair en, eh, en ja, dat was het helemaal. Maar goed, hij heeft het verder niet gedaan. We gaan nu luisteren naar ehm, het nummer Lydian M1 door het Teddy Charles Tentet. Iets, dat is iets, natuurlijk iets heel anders. Stevig, brushes, fiberfoon. stevig, maar toch ingetogen. Het spettert. Simone heb ik nu op de draaitafel liggen. Haar eh, ware artiestennaam was Eunice Kathleen Wayman. Ze werd geboren op 21 februari 1933 en stierf op 21 april 2003. En in Nederland hebben we haar ook een aantal keren zien optreden... en vooral op het Noordzee Jazz Festival. Maar er is meer gebeurd. Onlangs overleed de eerste zwarte bandleider op televisie. En dat is Billy Taylor. En hij was eh, eigenlijk de man die eh, jazz als klassieke muziek eh, beschouwde in de Verenigde Staten. Trad veel op op televisie en maakte ook een hele mooie compositie. I Wish I Knew How It Would Be Feel To Be Free uit 1954. Maar er was meer, want dit was eigenlijk een lied dat als strijdlied later werd gekozen door de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. En de titel drukte de wens uit om in vrijheid en waardigheid te kunnen leven. Het lied, oorspronkelijk een instrumentaal nummer, werd opgenomen en van tekst voorzien door Nina Simone. En eh, dat was in haar album Silk and Soul. Laten we gaan luisteren naar het prachtige, door Nina Simone gebrachte nummer I Wish I Knew How It Would Be Feel To Be Free. the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say.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 Volgens Rijkswaterstaat is het zelfs mogelijk dat op lager gelegen plaatsen het water iets gaat stijgen. Vanmiddag wordt bekeken of de maatregelen die eerder zijn genomen aangepast moeten worden. Het Hoge Water heeft inmiddels Roermond bereikt. Daar staan enkele straten en velden onder water. In Gelderland worden geen grote problemen verwacht. Toch is uit voorzorg in Nijmegen de Waalkade gesloten. Alle auto's die daar nog geparkeerd staan worden weggesteept. In het zuiden van Soedan staan lange rijen voor de stembureaus. Vanochtend vroeg gingen de stemlokalen open voor het referendum over de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan. Al in de loop van de nacht gingen kiezers in de rij staan om als eerste hun stem te kunnen uitbrengen. Toen de stembureaus opengingen, heerste er een feestelijke stemming. Er werd gezongen en met vlaggen gezwaaid. Het referendum duurt een week. De verwachting is dat de overgrote meerderheid van de zuid soedanese voor onafhankelijkheid stemt. Die komt er als meer dan 50% voorstemt en als minimaal 60% van de kiezers zijn stem uitbrengt. Het referendum is de kern van het vredesakkoord dat in 2005 werd gesloten tussen het Arabische Islamitische Noorden en het Christelijke Zuiden. Dat akkoord maakte een eind aan een jarenlange burgeroorlog. In Peking hebben sinds 1 januari ruim 215.000 mensen een kenteken aangevraagd. Maar slechts 1 op de 10 krijgt er één toegewezen. Peking heeft bepaald dat met ingang van dit jaar maximaal 20.000 kentekens per maand worden uitgegeven. En dat gaat via een loting. De stad wil...